Op veel plaatsen valt sneeuw, het vriest en er is mist die kan aanvriezen. De ANWB roept mensen op niet in de auto te stappen als het niet echt nodig is. Op die manier is een verkeerschaos als die van gisteren rond Amsterdam te voorkomen. Daar stonden tegen 1 uur vannacht nog steeds files door de onverwacht zware sneeuwval. Op het dieptepunt stond het verkeer rond Amsterdam over 180 kilometer vast. Behalve in Noord-Holland was er ook in Groningen overlast door sneeuw en mist. Rond de stad Groningen waren er veel verkeersproblemen. Tien hulporganisaties roepen de internationale gemeenschap op om het vredesakkoord in Zuid-Soedan te redden. Vijf jaar na de oorlog dreigt de situatie opnieuw uit de hand te lopen, zeggen onder meer Oxfam Novib en Cordaid. In een rapport stellen ze dat in 2009 in Zuid-Soedan 2500 mensen door geweld om het leven zijn gekomen. Zo'n 350.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Ook is er sprake van chronische armoede. De hulporganisaties roepen de internationale gemeenschap op om te bemiddelen in het conflict tussen het noorden en het zuiden. Ook vinden ze dat de VN-vredesmacht de burgers beter moet beschermen. Volgend jaar wordt in het zuiden van Soedan een referendum gehouden waarin de inwoners kunnen kiezen voor afscheiding van het noorden. In het zuiden van Egypte zijn zeven doden gevallen bij een aanslag op een koptische kerk. De koptische christenen kwamen na een nachtmis naar buiten toen er vanuit een rijdende auto op ze werd geschoten. Behalve de zeven doden zijn er ook drie gewonden. In het zuiden van Egypte zijn veel botsingen tussen moslims en de koptische minderheid. De christenen voelen zich gediscrimineerd. Het weer verspreidt over het land nog wat sneeuw en plaatselijk glad.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 is het ritme van de winter. and I can see you ocean